van met het NRS Journaal. In de Turkse stad Boerza heeft een zelfmoordterrorist een aanslag gepleegd... waarbij zeker zeven gewonden zijn gevallen. De dader zou een vrouw van 25 zijn. Ze blies zichzelf op in of bij een historische moskee in het centrum van de stad. Turkije wordt de laatste tijd vaker getroffen door aanslagen... van islamitische staat en Koerdische rebellen. In het havengebied van IJmuiden staat een loods van een metaalbewerkingsbedrijf in brand. De gemeente roept wonenden op om ramen en deuren te sluiten. Op foto's zijn grote rookwolken boven de haven te zien. De politie heeft een man opgepakt in verband met de steekpartij Nijmegen afgelopen Koningsnacht. De man van 20 uit Wiegen wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Daarbij raakten vier mensen gewond. Twee liggen er nog in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Politie praat er nog over met getuigen. In Breda is vanmiddag een jongetje van drie omgekomen toen hij werd aangereden door een auto. Automobilist reed na de aanrijding door. Volgens de politie is het kind tientallen meters meegesleurd. De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Agenten zijn op zoek naar de bestuurder die volgens de politie moet hebben gemerkt dat hij een kind had aangereden. Italiaanse premier Renzi is kwaad op Oostenrijk. Dat land overweegt een hek van 400 meter te plaatsen bij de Brennerpas... om te voorkomen dat vluchtelingen van Italië naar Oostenrijk reizen. Renzi noemt het plan schaamteloos en zegt dat het in strijd is met Europese regels. Volgens hem is het ook geen logische maatregel... omdat het aantal migranten dat via Italië Europa binnenkomt... niet hoger zou zijn dan de afgelopen jaren. Koning Filip van België heeft een bezoek gebracht aan metrostation Maalbeek. Dat is te zien op de Facebook- en Twitter-accounts van het Belgisch Koninklijk Huis. De koning bezocht al eerder het Brusselse metrostation...